Nieuws van 5 uur. Mark Hokker met het NOS Journaal. Een groep Nederlandse toeristen is gisteravond laat overvallen in Zuid-Afrika. De 36 Nederlanders waren net aangekomen voor een reis van 22 dagen van reisorganisatie Fox. Op weg naar het hotel werd hun bus gereden. Volgens Fox zijn vijf gewapende overvallers daarna de bus ingegaan. Ze knevelden de chauffeur en de reisleider en namen vervolgens alle bagage en kostbaarheden van de toeristen mee... De hele groep heeft besloten om terug naar huis te gaan. Hackers hebben maandenlang toegang gehad tot de servers van accountantskantoor Deloitte. Ze konden bij klanteninformatie die in het centrale e-mailsysteem stond, schrijft de Britse krant The Guardian. Op de server stonden mails van 244.000 medewerkers. Deloitte zegt in een verklaring dat slechts een klein aantal klanten is getroffen door de hack. Deloitte behoort tot de vier grootste accountantskantoren ter wereld. Werkloze Groningers kunnen zich om laten scholen voor een baan in het aardbevingsgebied. Het kabinet trekt daar 6,2 miljoen euro voor uit. Het gaat om werk in de bouw- en technieksector, vooral gericht op het herstellen en bouwen van woningen en gebouwen. Veel gebouwen worden de komende tijd steviger gemaakt vanwege de aardbevingen. Rusland maakt zich op de Krim schuldig aan ernstige schendingen van de mensenrechten. Inwoners worden er gemarteld, worden willekeurig mensen gearresteerd... en tienduizenden inwoners moesten verplicht Russisch staatsburger worden... staat in een rapport van de Verenigde Naties. De Russen annexeerden het Oekraïense schiereiland in 2014. 19 voetbalhooligans die na Excelsior Feyenoord vernielingen aanrichten in het centrum van Rotterdam... hebben werkstraffen tot 220 uur gekregen. Enkele minderjarige railschoppers kregen lagere straffen tussen de 60 en 100 uur... In totaal werden meer dan 100 mensen opgepakt. Een eerste groep is nu dus veroordeeld. Het weer, het is droog en vooral in het zuiden klaart het vanavond flink op. Vannacht meer opklaringen, de temperatuur daalt naar een graad of 8. Morgen begint grijs, later meer zon en het wordt dan een graad of 19. Dit was het ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Het is een avondspits zonder al te veel uitschieters. De meeste dagelijkse files geven niet meer dan 5 tot hooguit 10 minuten vertraging.